Jeroen van Kamp met het internationaal. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Het opvangcentrum op het eiland is gebouwd voor 350 bewoners... maar de voormalige burgemeester van Lampedusa zei donderdag... dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100. Ze zei dat zelfs vrouwen, kinderen en zieken op de grond moeten slapen... in een zwaar vervuilde omgeving. De bewoners worden in eerste instantie overgebracht naar Sicilië... en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. In Japan zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezing van een nieuw hogerhuis. Verkiezingen worden overschaduwd door de dood van oud-premier Shinzo Abe. De 67-jarige politicus van de Liberaal-Democratische Partij... werd afgelopen vrijdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst doodgeschoten. Volgens de laatste peilingen stevend de partij van Abe en zittend premier Kishida af op een overwinning. Gisteren hervatten politieke partijen hun campagnes. Volgens tv's aan de NHK wilden de politici duidelijk maken dat ze niet zwichten voor geweld. Oekraïne is medeschuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Oekraïne wees met de beschuldigende vinger naar de Russen die het tehuis aanvielen. Maar volgens het VN-rapport heeft het Oekraïense leger er ook schuld aan dat het verzorgingshuis doelwit werd. Omdat militairen daar hun intrek hadden. De tientallen patiënten die nog op dat moment in het tehuis lagen werden zo in een oorlogssituatie geplaatst en dat is verboden. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. In de eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roord maakte kort na rust gelijk. Aanvoerster Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen vielen uit door blessures. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Temperaturen lopen uiteen van 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden van het land.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 She take the world off my shoulders. If it was ever hard to move, she turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do? when you're out of sight in my mind Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us And I try to fall for her touch but I'm this a part of your story?